Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een ruzie op de snelweg A20 bij Rotterdam is iemand zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde na een kopstaartbotsing. De twee inzittenden van de achterste auto kregen na die botsing ruzie. Vervolgens sprong een van hen snelwegviaduct af... waarna die terechtkwam op een afgesloten bouwterrein. Volgens een videojournalist ter plekke kwam de man terecht op een houten paaltje. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht... De bestuurder van de andere auto was niet betrokken bij de ruzie. Noodweer in de Verenigde Staten heeft al aan zeker 16 mensen het leven gekost. De staten Arkansas, Kentucky, Ohio en Texas worden al dagen getroffen door stortregens en overstromingen. In Kentucky werd een 9-jarige jongen meegesleurd door het water toen hij naar de schoolbus liep. De schade aan huizen, wegen en elektriciteitsvoorzieningen zijn in sommige getroffen gebieden in de VS groot. Twee Britse parlementsleden die een bezoek wilden brengen aan Israël mogen het land niet in. Volgens Israël waren de twee van plan om anti-Israël haat te verspreiden... en om activiteiten van veiligheidstroepen te documenteren. De twee politici waren onderdeel van een Britse delegatie. Tienduizenden demonstranten zijn gisteravond in Amerikaanse steden de straat op gegaan om te protesteren tegen president Trump en zijn vertrouweling Musk... In totaal waren er meer dan duizend steden protesten in vrijwel alle 50 staten. Ook in Europese steden waren anti-Trump protesten. En de uitslagen van de eredivisie van gisteravond. PSV won met 3-1 van FC Groningen. Feyenoord wist AZ met 1-0 te verslaan. Pexwolle Almere City bleef gelijk met 2-2. En ook Twente Fortuna Sittard werd gelijkspel. Daar werd het 1-1. Het weer, het is helder en een graad of 4. wordt, vandaag wordt het zonnig en loopt de temperatuur op naar 12 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met ongeveer dezelfde temperatuur.